Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben... met een van de twee recente aanslagen in Groot-Brittannië. In het oosten van Londen is vanochtend een man van 30 gearresteerd... op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag van zaterdag. Over zijn achtergrond is niets bekendgemaakt. In Ierland werden twee Marokkanen opgepakt... die mogelijk iets te maken hebben met de aanslag op en bij de London Bridge. En op de Londense luchthaven Heathrow werd een man van 38 opgepakt... voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag vorige maand in Manchester. De Britse premier May wil in de strijd tegen terrorisme desnoods de wetten over mensenrechten aanpassen. Dat zei ze op een verkiezingsbijeenkomst in aanloop naar de parlementsverkiezingen morgen. May wil bijvoorbeeld verdachten van extremisme sneller kunnen oppakken en langer kunnen vasthouden, ook als er nog weinig bewijs is. Turkije heeft de voorzitter van de Turkse afdeling van Amnesty International opgepakt, samen met 22 andere advocaten. Amnesty-directeur Taner Kilic en zijn collega's zouden banden hebben met de Gulen-beweging. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Amnesty eist dat de voorzitter onmiddellijk wordt vrijgelaten... omdat er geen bewijs zou zijn voor betrokkenheid bij misdrijven. De politie heeft tientallen tips binnengekregen in de zaak Savannah. In het tv-programma Opsporing Verzocht werden mensen opgeroepen om zich te melden als ze informatie hadden over de plek waar ze is gevonden of over haar fiets. Die werd kilometers van haar huis gevonden in de buurt van een bushalte. De politie verwacht dat er dit jaar veel meer mobiele flitscontroles zijn dan in de afgelopen jaren. Door cao-acties en softwareproblemen is er een tijd minder geflitst, maar een politiemedewerker zegt in het AD dat daar nu verandering in komt. Dat is al te zien in de cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar. Van januari tot mei zijn zo'n 8000 mobiele flitscontroles geconstateerd. Bijna 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, eerst nog veel wind, aan zee stormachtig. Later trekt de bewolking en regen naar het noordoosten weg. Het wordt vandaag 15 tot 19 graden. Dit was het DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu 18 eh, files. Over het algemeen valt het wel mee met de vertraging in die files.